Jan van der Putten met het NOS Journaal. Premier Rutte zegt dat de krijgsmacht en de politie zeer intensief bezig zijn met de beveiliging van Nederland tegen een terroristische aanslag. Dat zei hij vanochtend in reactie op de twee aanslagen in Spanje. De premier herhaalde dat het onmogelijk is te garanderen dat een terroristische aanslag in Nederland te voorkomen is. Maar Rutte benadrukte wel dat duizenden mensen bij de veiligheidsdiensten dag en nacht bezig zijn om Nederland veilig te houden. Rutte zei verder blij te zijn dat de Spaanse veiligheidstroepen de tweede aanslag vannacht in Cambriel snel de kop in konden drukken. Een klein lichtpuntje. Maar het is natuurlijk allemaal verschrikkelijk, zei Rutte. De bestuurder van de auto die vanmorgen in Beeldhoven een huis binnenreed... had alcohol en drugs gebruikt. De man van 18 is aangehouden. Vanmorgen tegen vieren kreeg de politie een melding van overlast... in een parkeergarage in Beeldhoven. Een auto die net wegreed negeerde een stopteken van de politie. Bij de achtervolging botste de auto tegen een huis. De gevel is zwaar beschadigd. Van de vier mensen in de auto zijn er twee gewond naar het ziekenhuis gebracht. De vader van baby Jaden is in hoger beroep opnieuw vrijgesproken. Volgens het gerechtshof in Den Haag is niet bewezen dat het kind van vijf weken oud overleed doordat zijn vader hem door elkaar schudde. Tegen de vader was drie jaar cel geëist. Artsen zeggen dat baby Jaden overleed als gevolg van hersenletsel en inwendige bloedingen. Lisbeth List stopt met optreden. De 75-jarige zangeres trekt zich terug uit het openbare leven in verband met dementie. Dat zegt ze in de Telegraaf en de Volkskrant. Op 2 oktober gaat Lisbeth Lis de musical in première en aan het eind van die maand komt haar biografie De Dochter van de Vuurtorenwachter uit. In overleg met haar arts en haar dochter heeft Lis besloten niet meer op de bühne te staan, geen interviews meer te geven en niet meer aan publieke bijeenkomsten deel te nemen. Het weer van het zuiden uit trekt een buiengebied over het land. De meeste regen valt in het zuiden en oosten. En vanmiddag en vanavond breekt van het westen uit de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het ZFM.